Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij Aruba is een helikopter van Defensie neergestort... en daarbij zijn twee doden gevallen, meldt correspondent Dick Draaier. De NH-90 was onderweg naar Curaçao en stortte vlak na vertrek in zee. Dus een reddingshelikopter uit Curaçao ingezet. Rond dit tijdstip wordt er waarschijnlijk meer bekend... op een persconferentie op het ministerie van Defensie. In Brussel hebben de 27 regeringsleiders van de EU vannacht in groepjes overlegd over de begroting en het corona-herstelfonds. Na drie dagen is er nog steeds geen akkoord. Nederland en andere zuinige landen willen strenge voorwaarden verbinden aan subsidies uit dat fonds, tot grote ergernis van andere landen. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft gisteravond de EU-leiders dringend opgeroepen een akkoord te sluiten. Hij herinnerde hen eraan dat er met meer dan 600.000 coronadoden in de wereld... niet alleen een medische crisis is, maar ook een economische crisis. De man die zaterdag was opgepakt in verband met de brand in de kathedraal van Nantes is vrijgelaten. De 39-jarige man uit Rwanda was al geen verdachte, maar werd wel verhoord. Hij werkte als vrijwilliger voor het bisdom en was vrijdagavond verantwoordelijk voor de sluiting van de kathedraal. Justitie in Nant gaat ervan uit dat de brand is aangestoken... omdat het vuur op drie plaatsen in de kerk is ontstaan. In veel landen is de afgelopen lente een grote daling vastgesteld van het aantal te vroeg geboren baby's. Mogelijk heeft dat te maken met de lockdown die toen in veel landen gold. Dat schrijft de New York Times. Nederlandse kinderartsen constateren een lichte daling van het aantal vroeggeboorten. Onderzoekers weten nog niet wat de oorzaak is. Mogelijk heeft de lockdown voor meer rust gezorgd bij zwangeren. En ook was de kans op andere infecties kleiner.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 Come on. dodo. In de de dodo. Put sipping whiskey, need highest floor of the Bowery. Could've swore I saw someone like you A thousand people at the station and In a second you slipped out of hoping I see your face again.